uur. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. In de vondst van explosieven in een pand aan het Torbekkenplein. De man woont in het pand. Het plein is vanwege de vondst ontruimd. Het pand werd doorzocht omdat er gisteravond een explosief afging. Een man raakte zwaar gewond. Hij ligt in het ziekenhuis en zijn toestand is kritiek. Volgens getuigen verloor hij een arm en een been. De gewonde man is een bekende van de politie. De zussen en de ex-vriendin van Willem Holleder worden binnenkort in het openbaar gehoord in het liquidatieproces Passage. Ze zullen voor iedereen te horen zijn, maar de vrouwen zijn niet zichtbaar voor persverdachten en publiek. De drie hebben belastende verklaringen afgelegd over de betrokkenheid van Holleder bij liquidaties. Een aantal van die liquidaties speelt ook een rol in het passageproces, hoewel Holleder daarin zelf niet terecht staat. Terreurgroep Islamitische Staat dreigt met aanslagen in Rusland. In een video wordt gezegd dat er heel snel aanslagen worden gepleegd in het land. IS dreigde eerder ook al met aanslagen tegen Rusland als wraak op de luchtaanvallen en bombardementen die de Russen sinds kort uitvoeren op doelen van IS in Syrië. In Saudi-Arabië is een grote lading bier onderschept. De 48.000 blikjes Heineken waren vermomd als Pepsi-Cola. Bij een routinecontrole aan de grens ontdekte douaniers dat het buitenste laagje van de blikjes makkelijk losliet en dat daaronder een groen Heineken blikje zat. In het streng islamitische Saoedi-Arabië is alcohol verboden. De blikjes kwamen uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, af en toe een bui, maar wel zacht. Morgenochtend eerst regen, daarna klaart het op. Maar in de namiddag trekken buien over het land, mogelijk met hagel, onweer en lokaal zware windstoten. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is weer druk op de wegen in de Randstad. Dat is gebruikelijk voor de donderdag, maar er staat toch eh, meer dan 300 kilometer file op de snelwegen in het westen van het land. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn, 6 kilometer. En verderop naar Den Bosch tussen Knoop het Everdingen en Zaltbommel over 17 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Op de A10 Noord tussen de afrit Volendam en knoop het Watergraafsmeer 5 kilometer door een eh, kapotte vrachtwagen richting de A1 in stad. En op de A10 Zuid staat tussen Osdorp en knoop het Watergraafsmeer 10 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsberg en de afrit Oosterbeek 12 kilometer. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij knoop het Oude Rijn nog eens 14 de A13 staat helemaal vol tussen Den Haag en Rotterdam, 13 kilometer.